Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt flink wat geld voor onder meer de huizenmarkt en basisschoolleraren. Het demissionaire kabinet komt met een flink pakket aan nieuwe maatregelen... bovenop de Prinsjesdagplannen van eerder deze week. De verhuurderheffing wordt deels afgeschaft en er gaat extra geld naar defensie en veiligheid. Alles bij elkaar gaat het om zo'n 2 miljard euro, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Daar komt nog bij dat er eerder vanochtend al werd aangekondigd dat ook de zorgsalarissen omhoog gaan. Ook daar is ruim een half miljard voor beschikbaar. Dus je kan zeggen, het is eh, na zes maanden stilstand eindelijk gelukt om zaken te doen. Er komt een voorstel van die vier coalitiepartijen en de verwachting is dat dat door andere partijen in het midden van de politiek gesteund zal gaan worden. Op het vliegveld van Düsseldorf in Duitsland is een man uit Nederland opgepakt... die nog dik duizend dagen achter de tralies moet zitten. Hij was van plan om naar Dubai te vliegen... maar werd dus op het vliegveld in de boeien geslagen. Hij kreeg die gevangenisstraf voor drugshandel. Kroegen en restaurants in Nijmegen die nu al zeggen dat ze vanaf zaterdag niet op corona toegangsbewijzen controleren, worden direct op slot gegooid. Dat zegt burgemeester Bruls. Vanaf overmorgen is een corona toegangsbewijs verplicht voor een bezoek aan de kroeg, het theater of de sportkantine. En over sportkantines gesproken. Sportclubs worstelen met de nieuwe coronaregels die zaterdag ingaan. Dan mag je officieel die kantine dus niet meer in zonder de corona-check-app. De voorzitter van deze voetbalclub in Barendrecht maakt zich er wel zorgen over. Stel, wij kennen elkaar. Eh, dat, dat, dat mensen, leden van de, van de club, elkaar moeten gaan controleren. En dan tegen een bevriend lid moeten zeggen van ja, sorry, je komt er niet in. Ja, dat ligt gewoon heel erg gevoelig. Ook hebben veel sportverenigingen te weinig vrijwilligers. Dus dat maakt controleren nog moeilijker. En het weer nog, steeds meer bewolking. Af en toe ook wat regen vanavond en vannacht. Morgen begint de dag grijs, maar later breekt op veel plekken wel de zon door. Het wordt 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl. Dat was Jill Johnson en Love is a Rose hier nog bij de Nashville Radio Show. Ruim een uur nog te goed met eh, onder andere in twee nummers van het Spotlight album. We hebben natuurlijk de Nashville Spiegelplaat, andere hele leuke muziek en natuurlijk ook hele leuke muziek in onze digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar muziek uit Duitsland. Dit is alweer de derde single van de Duitse Americana-band Rodeo FM. Ze bestaan al 15 jaar en eind vorig jaar namen ze het album Upgrade of Truth eh, op. En nu is het tijd voor de nieuwe single en die heet the Truth. switch. He could be the subject of history, just a quick leap over the ditch. And you hear the engine humming when the train's pull down. was de nieuwe single van Rodeo FM uit Duitsland. En dat nummer heet The Truth. Het volgende nummer, ik kan er weinig over zeggen... behalve dat ik het heel erg mooi vind. Ga ervan genieten. Randy Travis en Forever and Ever. Amen. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. You may think that I'm talking promise you now This love that I feel for you always will be But you're not just time that I'm killing I'm no longer one of those guys As sure as I live This love that I give is gonna be yours until the day that I die, oh baby. talk about the weather as long as old women sit and talk about old 1995 voor het origineel en 16 jaar later zou het door Lauren Elena op de plaat worden gezet. Shania Twain was de eerste en dus daarna Lauren Elena. Dit is twee keer Any Man of Mine. Dit is de Nashville Spiegelplaat. but you better be on time. Any Ready now, mama, say it fits just right when last year's looks is just a little too tight. And anything I do or say better be okay when I have a bad hair day. And if I change Man of mine Well, any man of mine better disagree When I see another woman's looking better than me And when I cook him dinner and I burn it Like he better say, mmm, I like it like that, yeah But if I change my mind A million times I wanna any man of mine veel spiegelplaat. Any man of mine better be proud of me. Even when I'm ugly, still better love me. I can be late for a date, that's fine, but he better be on time. Any man of mine will say it fits just right when last year's dress is just a little too tight, and anything I do or say better be change my mind a million times don't know even een blik met artiesten open zeg. Goedemorgen. Zit je er klaar voor? Dit waren Bradley Walker, Jerry Sally, Carl Jackson, Laurie Cordell en je hebt er ongetwijfeld gehoord Dolly Parton en In The Sweet By and By. Wat een lekker nummer zeg. Het volgende nummer, ja, waarschijnlijk wel voor mij. Geschreven ooit George Hamilton the Fourth en She's a Little Bit Country. She's a big city girl in so many ways. She walks and she talks uptown. But she's got something hard to find nowadays. It keeps me hanging around. She's a little bit country. Makes me think of meadows and clover. Apple pie and a pup named Rover thing, she's a little bit country city girl. Lord, you ought to make more of her kind. She's a little bit country. Makes me think of meadows and clover. Apple pie and a pup named and I like country ways. Ja, George Hamilton IV en She's a Little Bit Country. Nou, dankjewel George. Leuk dat je nummer over mij hebt geschreven. We gaan verder met muziek van de maandartiest Trace Atkins. Hij bracht in 2003 een aantal albums uit en werd in dat jaar ook toegevoegd aan een rijtje artiesten die lid zijn van de Grand Ole Opry. Hij trad weer op in een spelshow en sprak diverse commercials in, dat hij daar nog tijd voor had. Op het album Coming on Strong staat het volgende nummer, een van zijn hits. Dit is Hot Mama. Dit is de Nashville Maandartiest. doing all you can to get in them old jeans. You want that body back. you had at 17. Well, baby, don't get down. Don't you worry about a thing. Cause the way you fill them out, hey, that's alright with me. I don't want the girl you used to be. And if you ain't noticed, the kids are fast asleep in your one hot mama. You turn me on, let's turn it up and turn this room into a sauna. Sometimes you think that all you really are is the woman with the kids and the groceries in the car. And you worry about your hips and you worry about your age. Meanwhile, I'm trying to catch the breath you take away. Oh, and turn cannons flashing. I clean my gun and dream of Galveston. the tears she's crying. Before I watch your seabirds fly. We gingen naar 1969 met Clan Campbell's Kelverston. Hartstikke mooi nummer. En ik heb hier eh, wat country uit Nederland voor je klaarstaan. Het nummer is Neon Blue en dit is Connie Lee. And when the sun goes down, your memory still hanging round. Inside this honky tonk, where country uit Nederland van Connie Lee. En dat was Neon Blue. We gaan naar een nummer wat door John Denver 55 jaar geleden werd geschreven. En opgenomen werd in oktober 1969. In diezelfde maand eh, werd het ook door vrienden van John opgenomen. Alleen dan in een folkversie.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 Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So So many times I've played around I tell you now they don't mean a thing Every place I go I think of you Every song I sing I sing for you When I come back has come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. again Oh babe, I hate to go Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan in de digitale brievenbus. En dat is muziek uit Nederland. De nieuwste single van Victoria Eeman. Dit is Love Sunrise. tropisch strand, palmboompjes, wit zand en allemaal van die kabbelende golfjes. De nieuwste single van Victoria Eeman was dat en dat nummer heet Love Sunrise. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan van het Spotlight album. Dat is het debuutalbum van Billy Dean uit 1990 en dat album heet Young Man. Je gaat achter elkaar luisteren naar Low Down Lonely en daarna What Have You Got Against Love? Dit is het Nashville Spotlight album. I'm so off the road sun you're holding dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album. Het album Young Man van Billy Dean. En er is alweer een einde gekomen aan de show. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Americana uit eh, Amerika. Een band die ik vrij recent heb ontdekt. Ze heet Ten Cent Stranger. En dat nummer is Rest Easy.